ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op eh, de N99 van Den Oever naar Den Helder. Tussen de N240 en Den Helder heb je 20 minuten vertraging. En op de N205 van Haarlem naar Nieuw-Vennep...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 Tijdens een voetbalwedstrijd in Mexico zijn gisteren zeker elf doden gevallen... toen een gewapende bende het veld opreed en het vuur opende. Het gebeurde in de stad Salamanca. De aanleiding voor het geweld is niet duidelijk. In Schiedam is gisteravond een gewapende overval geweest bij een supermarkt. De verdachte bedreigde het personeel met een wapen en sloeg met onbekende buiten op de vlucht. Niemand raakte gewond, er is een verdachte opgepakt. Het weer bewolkt en rond het vriespunt. Van Groningen tot de Achterhoek kan wat sneeuw vallen.